Het OM rekent de man zwaar aan dat hij valse aangifte heeft gedaan. Zeker iemand met een publieke functie moet dat niet doen, zegt het OM. De man van 24 moet zich in het voorjaar melden bij de politierechter. Steeds minder leerlingen gaan naar het VMBO. Dat zou deels komen doordat een beroepsopleiding minder status heeft dan HAVO of VWO. Volgens het AD zitten er dit jaar 2000 minder leerlingen in het derde jaar van het VMBO dan vorig jaar, terwijl het totale aantal derde klassers juist is gestegen. Voorzitter Rozenmuller van de VO-raad, de belangenorganisatie van het voortgezet onderwijs, zegt dat de trend al langer gaande is. Hij vindt dat theorie en praktijkonderwijs beter moeten worden gecombineerd. Volgens Rozenmuller is er in de toekomst veel behoefte aan beroepskrachten en hebben VMBO'ers een gouden toekomst als er een goede aansluiting is op het MBO. Door de krapte op de huizenmarkt is de verkoop afgelopen kwartaal voor het eerst in jaren gedaald. Volgens makelaarsvereniging NVM is het steeds moeilijker voor starters om een geschikte woning te vinden. Er stonden 60.000 huizen te koop. In dezelfde periode in 2012 waren dat er bijna drie keer zoveel. De NVM pleit ervoor dat er meer woningen worden gebouwd. Vlinders bestonden al voordat er bloemen waren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Utrecht ontdekt. De oudste fossiele resten van vlinders zijn 70 miljoen jaar ouder dan de oudste fossielen van bloeiende planten. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van bloeiende planten en bestuivende insecten gelijk opging. Het voedsel van vlinders moet hebben bestaan uit niet bloeiende planten, denken de onderzoekers. Het weer, plaatselijk dichte mist, verder grijs en nu een motregen. Het wordt 5 tot 8 graden. Ook morgen is er bewolkt en grijs met motregen en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De files in de Randstad zijn grotendeels opgelost. Nog wel wat vertraging op de A29, Bergen op Zoom Rotterdam. 10 minuten extra tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. En de N201, hoofddorp Uithoorn, is in beide richtingen dicht na een ongeluk met een vrachtwagen tussen Uithoorn en het aquaduct.